van Eck met het NOS-journaal. Het Beatrix ziekenhuis in Gorkum is uit voorzorg gesloten vanwege het coronavirus. Een ernstig zieke vrouw van 49 uit het Brabantse Nieuwendijk die daar heeft gelegen... had het virus onder de leden zonder dat het ziekenhuis dat wist. Ze werd overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam omdat haar toestand verslechterde. Daar werd bekend dat ze het virus heeft en ze wordt nu in isolatie behandeld. In totaal zijn 10 mensen besmet in Nederland met het coronavirus. Wereldwijd zijn meer dan 87.000 mensen besmet met het coronavirus. 3.000 mensen zijn overleden als gevolg daarvan. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. In China, waar de uitbraak begon, liggen de aantallen nog steeds ver boven andere landen. In Italië is het dodental als gevolg van het coronavirus opgelopen van 29 naar 34. In het land zijn ruim 1500 besmettingen bekend. Het aantal besmettingen in Duitsland is gestegen naar 129... Gisteren stond dat aantal nog op 66. Turkije heeft boven de Syrische provincie Idlib twee Syrische gevechtsvliegtuigen neergehaald. Ook is een Syrisch militair vliegveld in de buurt van Aleppo gebombardeerd. De afgelopen dagen zijn de gevechten in de provincie opgeleid na een bombardement donderdag... waarbij ruim 30 Turkse militairen omkwamen. In Idlib zijn duizenden Turkse militairen die de opmars van het Syrische leger moeten stoppen. Syrië probeert de provincie op rebellen te heroveren... maar Turkije wil dat voorkomen omdat het land bang is... dat er dan meer vluchtelingen naar Turkije komen. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen beëindigt zijn carrière. Gisteren verloor hij op het WK van landgenoot Kiran Badlou. Badlou gaat daardoor ook naar de Olympische Spelen in Tokio. De 33-jarige van Rijsselbergen won twee keer goud op de Spelen... in 2012 en 2016. Het weer vanavond vooral in het zuidoosten bewolkt en regen. In de rest van het land klaart het op. Vannacht is het vrijwel overal droog en ligt de temperatuur rond een graad of 2.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 Belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a toda la nena que paraliza la calle. Como tú te llamas, de dónde tú eres, dame el número para entrar but then you asked if I had a light. I told a joke, could we shared a smoke or five? I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. Let's take a long it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. shout out to Eric Leacher.